dấu gành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 yourself.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 手中。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 De verdachte in orthodox-Joodse kledij begon tijdens de twee minuten stilte onverstaanbaar te prevelen. Daarna hief hij zijn armen omhoog en begon hij langdurig te schreeuwen. Hij werd direct overmeesterd door politieagenten. Mensen uit het publiek raakten toen in paniek en riepen dat er een bom was. Dranghekken vielen om en in het tumult werden tientallen mensen onder de voet gelopen. Een aantal van hen is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie arresteerde ook een tweede man, maar hij is later vrijgelaten. Hij liet van schrik zijn koffer vallen. De koffer werd meteen door agenten te paard van de dam weggevoerd. Later bleek in de koffer alleen persoonlijke bezittingen te zitten. En de verdachte van de mislukte aanslag op Times Square heeft in Pakistan een trainingskamp voor terroristen gevolgd. Hij heeft dat gezegd tegen de FBI. Hij zegt dat de aanslag met de bomauto een eenmansactie was, maar onderzocht wordt of er toch geen terreurgroep achter zat. De Amerikaanse justitie heeft de man officieel aangeklaagd. In Pakistan is een onbekend aantal familieleden van de verdachte opgepakt. Het luchtruim boven Schotland en Noord-Ierland gaat morgenochtend dicht om 8 uur Nederlandse tijd. De Britse luchtvaartautoriteiten hebben de maatregel afgekondigd vanwege de aswolk van de vulkaan op IJsland. De wind is naar het zuiden gedraaid en blaast de as in de richting van Groot-Brittannië. De kans bestaat dat er morgen ook niet gevlogen wordt boven delen van Engeland en Wales. Het weer. Vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt flink af en op veel plaatsen komt het aan de grond tot nachtvorst.